De politiechef van het zwaar getroffen district Miyagi heeft dat gezegd. Hij gaat ervan uit dat alleen al in Miyagi 10.000 mensen zijn omgekomen. Hij bevestigt de berichten van gisteren dat van een weggevaagde kleine stad ruim 9.000 inwoners worden vermist. Verder zijn er nog een tal van andere kleinere dorpen waarvan de inwoners zijn verdwenen. En ook uit de zwaar getroffen stad Sendai, waar een miljoen mensen wonen, komen berichten dat daar waarschijnlijk veel doden zijn gevallen. De honderden lijken die daar voor de kust zijn aangetroffen zijn bijvoorbeeld nog niet toegevoegd aan de officiële dodenlijst. Die lijst stelt niet zoveel voor, want er staan alleen de geborgen of geïdentificeerde doden op. In het rampgebied zijn verder grote problemen in een tweede reactor van de kerncentrale in Fukushima. Sinds gisteravond werkt de noodkoeling van de reactor niet meer en de temperatuur in de reactor is flink opgelopen. Gisteren was er een explosie in een andere reactor nadat de temperatuur te hoog was opgelopen. Doordat het omhulsel intact bleef kwamen er relatief weinig radioactieve stoffen vrij. Het openbare leven in het getroffen gebied is totaal ontwricht. Miljoenen Japanners zitten zonder stroom en water. Grote fabrieken is gevraagd om de productie stil te leggen... om zoveel mogelijk elektriciteit te sparen... en te voorkomen dat de centrales die nog wel werken overbelast raken. Grote delen van het gebied dat door de tsunami is getroffen zijn nog altijd onbereikbaar. De ruim 100.000 Japanse militairen die zijn ingezet proberen op allerlei manieren de getroffen bevolking te voorzien van eerste levensbehoeften. Schaatser Stefan Groothuis start vandaag niet op de 500 meter op de WK afstanden in Insel. De winnaar van het brons op de 1000 meter heeft koorts en blijft in bed. Of Groothuis wordt vervangen is nog niet bekend. Vandaag rijden de mannen en de vrouwen de 500 meter en de ploegenachtervolging. Het weer, af en toe regen, vanmiddag overwegend droog en maximaal 14 graden. Ook morgen bewolkt en droog, dinsdag veel zon.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 Voor de derde keer heb ik als gast Rob van Menen, woonachtig in Alkmaar, maar werkzaam bij de gemeente Zandvoort. Goedemorgen Rob. Ja, goedemorgen Tom. Eh, wat heb jij allemaal uh, voor spullen meegenomen? Want ik zie eh, hele stapels cd's. Nou, van alles en nog wat. En ik dacht, laten we maar veel zangeressen doen of zo dit keer. Ik heb van alles en nog wat meegenomen. Dus van ook, ook wat Turkse jazz oh, bijvoorbeeld. Turkse jazz, doe maar. Doe maar. Ja. geen Japanse jazz? Geen Japanse jazz, nee. Dat, geen tsunami jazz. <laughs> nee. Nou, we gaan toch maar een eh, soort van uh, eh, zondvloed over de mensen laten heen komen eh, op muziekgebied. Het is, er hangt een beetje lente in de lucht en daarom strooi ik ook af en toe wat lentemuziek in het rond. Zoals van de pianist Ramsey Lewis, die op een van zijn meer dan 80 albums die hij heeft gemaakt ook zijn liefde voor de lente verklaarde. How beautiful is spring. beetje lente past wel de bossa nova. En daarom even deze hele bekende van Antonio Carlos Jobim, Desafinado. Zwoel gezongen door Astrud Gilberto en George Michael. Rob, wat voor cd heb je mij gegeven? Eh, nou, ik had je gegeven van uh, It Might As Well Be Spring. het is natuurlijk ook lente, maar nou ja, alleen de zon nog. Voor de rest, de temperatuur begint ergens op te lijken. Dus eh, nou, ik zou zeggen, eh, zet hem maar op. I'm as restless as a willow in a windstorm. I'm as jumpy as a puppet on a string. that I had spring fever, but I know it isn't spring. I'm starry eyed and vaguely discontented, like a nightingale without a song to sing. Oh, why should I have? crocus or rosebud or robin on the wing. But I feel so gay in a melancholy way that it might as well be spring. And that's why. spring today. At all the very gay places? Those come what may places where one relaxes on the axis of the wheel of life to get the feel of life from jazz and cocktails the men I knew had said, and sullen grey faces with distant gay traces that used to be there, you could see where they'd been washed away by too many through the day. Twelve o'clock till. came along with your siren song to tempt me to madness. I thought for a while that your poignant smile was tinged with the sadness of a great love. I was wrong again. I was wrong. Life is lonely again. And only last year Everything seemed so sure. Now life is awful again. A trough full of hearts could only be week in Paris will ease the bite of it. All I care is to smile in spite of it. I'll forget you, I will, while yet you are still burning inside my brain. Romance is mush, stifling those who strive. I live a lush life in some small dive. and there I'll be while I rot with the rest of those whose lives are low. Dat was eh, Roberta Cambarini met Hank eh, Jones. Eh, nou ja, goed, daarvoor was natuurlijk Sarah waarvan je kan zeggen dat is toch wel een van de nou, misschien wel de beste, maar in ieder geval één van de beste zangeressen van een wat andere generatie. En Roberta Cambarini is eigenlijk van, van nu, zou je kunnen zeggen. en ehm, nou, eigenlijk wel een van de betere van dit moment. dus ik denk, doen we het een en het ander. Mooi, mooi. Ehm, ze hadden dezelfde humor en dezelfde gave voor improvisatie. En konden daarom uitstekend met elkaar vinden. De ad-saxonist Paul Desmond en de baritonspeler Jerry Mulligan. Samen maakten zij twee prachtige albums. En van een van die albums is hier het nummer Fallout. Out. Thank you. Mm-hmm. other words, I love you. uit de American Songbook eh, zijn eh, terechtgekomen in de jazz. En worden daar nog veel gespeeld. Zoals ook het eh, Fly Me To The Moon. Gecomponeerd in 1954 door Bart Howard. En dat eerst In Other Words heette. Er bestaan tal van uitvoeringen van. Goede en slechte. Maar wat de Canadese jazzkoenen met Dusk ervan heeft gemaakt, tart alle verbeelding. Dit soort verminkingen zou moeten worden verboden. Laten we nog een keer gaan luisteren naar Fly Me To The Moon, maar dan op de klassieke manier.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 dat was dus Frank Sinatra. Rob. Ja, nou ik zei ook ik had eh, nodig aan uh, dames meegenomen. Eh, dus gaan we nu naar Nina Simone. My baby just cares for me. tone, please. Liz Taylor is not a star high, and even Lana Turner smile. Something he can't see. shows, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high tone places. Leave Taylor is not his style, and even Liberace smiled. Something he can't see is something he can't see. I wonder. Ja, dat is uh, de Charles Mingus Big Band. Eh, het nummer heet MDM. Eh, ja, ik zelf hou ook altijd wel van Charles Mingus. Sommige mensen vinden het een beetje herrie, maar ik ben altijd wel, wel nou, dol deze tijd mag dat wel hoor. Daarom, ik denk iedereen is nou wel wakker. Dus, en anders dan ben je nu wel wakker. Dus dat is wel goed. ja, mooi moment dus. <laughs> Vooral in de Franse films in de jaren 50 en 60 werd veel jazzmuziek gebruikt. Er werd zelfs speciaal voor gecomponeerd door Duke Ellington en als Davis en ook door Art Blakey. En dankzij zijn concerten in de Olympia eh, Theater in Parijs eh, eind jaren 50 werd Blakey gevraagd om de muziek te maken voor eh, de film Des Femmes Disparaissant van Eduard Molinaro. Met onder andere Benny Golson op saxofoon, Bobby Timmons op piano en Lee Morgan op trompet. Uit die film van morgen Blues, Boer Marcel. Klassieke composities worden eh, regelmatig in jazzakkoord omgezet. En de Franse jazzpianist Jacques Lussier is daar een meester in. Van Johann Sebastian Bach heeft hij heel veel eh, muziek eh, swing gegeven. Maar nu hoorden we hem met zijn trio de Hongaarse dans nummer 5 van Brahms spelen. Rob, wat heb jij nog nou, ik eh, had al in het begin gezegd, ik heb ook iets eh, heel anders mee. Uh, Turkse jazz. en dit is een Turkse jazzzangeres, die heet de Özelik. toen ik in Istanbul was, kwam ik die muziek tegen. En dat vond ik wel heel aardig. Dus ik stel voor dat we daar even wat van gaan horen. Oké. Yekin yekin kalkamaz ol yerinden yerinden Ayrılasın sahibinden serinden